uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn tienduizenden mensen blij de straat opgegaan. Ze vieren dat Iran gisteren met zes wereldmachten de basis heeft gelegd voor een atoomakkoord... dat eind juni kan worden gesloten. In de straten van de hoofdstad barst een enorm feest los en reden veel toeterende auto's. Als Iran zich aan het atoomakkoord zal houden, komt er een einde aan een deel van de sancties tegen het land. Opnieuw hebben verdachten zich gemeld bij de politie van Rotterdam... voor hun rol bij de rellen in Rome. Gisteravond liet het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond... beelden zien van relschoppers voor de wedstrijd AS Roma-Feyenoord. Van de negen verdachten melden zes mannen zich nog diezelfde avond. Ze worden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging. In China is het voormalig hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst beschuldigd van corruptie. Zhu yong zou steekpenningen hebben aangenomen, zijn macht hebben misbruikt en staatsgeheimen hebben onthuld. Hij was tot zijn pensioen in 2012 een van de machtigste mannen van China. Vorige zomer begon er een onderzoek tegen hem. President Xi voert al jaren campagne tegen corruptie onder bestuurders in China. In de stad New York zijn twee vrouwen opgepakt op verdenking van het plannen van een bomaanslag. Volgens de aanklager noemde de Amerikaanse vrouwen zichzelf inwoners van islamitische staat en hadden ze via internet geleerd hoe ze een bom moesten maken. Als de twee vrouwen schuldig worden bevonden kunnen ze een levenslange celstraf krijgen. Voor de kust van de Amerikaanse staat North Carolina is een zeiler gered die ruim twee maanden was vermist. Hij werd op ruim 300 kilometer van de kust ontdekt door een kapitein van een Duits schip. De man kwam eind januari in de problemen doordat zijn schip beschadigd raakte. Hij overleefde door het eten van rauwe vis en het drinken van regenwater.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 living is

to be alone, but I I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry tell you why would I try, would I try to, to? You over there, and I can see now. Why would I try to? And I wanna tell you. 라

106.9 ZFN Some of it's just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 No, I know.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 to me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 nous étions formidables. you.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 time your mind